10 uur. 10 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Een Amerikaans echtpaar is tot levenslang veroordeeld... voor het jarenlang martelen en verwaarlozen van 12 van hun 13 kinderen. Het werd pas ontdekt toen een dochter kon ontsnappen en de politie bellen. toen de kinderen van tussen de 2 en 29 jaar werden gevonden... in een voorstadje van Los Angeles, waren ze zwaar ondervoed. En de moeder toonde berouw en zei dat ze van haar kinderen hield. Sommige kinderen dachten dat hun ouders alles uit liefde deden. De handgranaat die vanochtend werd gevonden in Amsterdam... was volgens de Telegraaf vastgeplakt aan de brievenbus van een moskeebestuurder. Deze Ali Bouakili werd al eerder bedreigd omdat hij niet wilde... dat er in de moskeeën zou worden gebeden voor een overleden Syriëgangster en haar kind. De moskeebestuurder die is op dit moment in Marokko. Hij zegt tegen de krant dat hij aangeslagen is door de vondst van de handgranaat. Een explosieve opruimingsdienst heeft de granaat meegenomen. Vanaf 1 juli is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor het verduurzamen van een woning. Woningcorporaties en grote particuliere verhuurders die maken er massaal gebruik van om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. En de Vereniging van Woningcorporaties die roept het kabinet op meer geld beschikbaar te stellen. En het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen heeft een filmpje online gezet... waarin toeristen wordt uitgelegd hoe ze een tulpvriendelijke selfie kunnen maken. Bolletelers die klagen al jaren steen en been dat toeristen tulpen vertrappelen. Er staat ook al een waarschuwingsbord op de meeste plekken. En volgens het NBTC komen dit paasweekend ongeveer een miljoen buitenlandse toeristen naar Nederland. Het weer nog vanavond en vannacht helder. Het koelt af naar 6 tot 9 graden. Ook in het paasweekend is het zonnig, warm en droog... met temperaturen tussen de 19 en 25 graden. En wel gaat het iets harder waaien.